Visser met het NOS-journaal. Veel klanten van Vodafone kunnen door een landelijke storing niet bellen of sms'en. De website van Vodafone is slecht bereikbaar, waarschijnlijk door overbelasting. De eerste meldingen over de storing kwamen kort na 1 uur vanmiddag binnen. Vodafone weet nog niet wat de oorzaak is. Milieuorganisaties hebben negatief gereageerd op het besluit om in Barendrecht ondergrond CO2 te gaan opslaan. Milieudefensie noemt de besluit van de ministers Kramer en Van der Hoeven strategisch een domme zet. Vanochtend werd bekend dat er een proef komt met het opslaan van kooldioxide onder een woonwijk in Barendrecht. CO2 is afkomstig van Shell-raffinaderij in de Rotterdamse haven. Ook Greenpeace heeft teleurgesteld op het besluit gereageerd en noemt de opslag van verspilling van overheidsgeld dat beter is in het opwekken van schone energie had kunnen worden gestoken. De provincie Zuid-Holland heeft geen problemen met de opslag. Volgens het provinciebestuur staat zorgvuldigheid en veiligheid bij de opslag centraal. Gemeente Barendrecht geeft verlaten vanmiddag een persconferentie... maar heeft al wel laten weten teleurgesteld te zijn. Bij een Nederlands distributiecentrum in de buurt van Antwerpen zijn afgelopen weekend zo'n 3000 iPhones gestolen. Toestellen hebben een waarde van 1,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf maakten de dieven een gat in het dak en klommen naar binnen. Ondanks de camerabewaking wisten ze er met 12 pallets iPhones vandoor te gaan. Volgens de distributeur komt de levering van iPhones in België niet in gevaar. Britse Formule 1-coureur Jensen Button rijdt de komende jaren voor McLaren. De 29-jarige wereldkampioen vertrekt bij Brown Grand Prix... omdat de renstal door Mercedes wordt overgenomen. Mercedes heeft liever twee Duitse coureurs, Nick Heidveld en Nico Rosberg.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 转。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 het ritme van de herfst.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 shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh,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 Het ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Somewhere deep inside Something's got a hold on you And it's pushing me aside See it stretch on forever and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats, the lies and deception. like a week in the desert.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 I wouldn't be so cruel, cause waiting on ZFM. ZFM.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 about you now